Goedemorgen, ik ben Dielke Tertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een aantal discotheken en clubs gaat alweer dicht. Twee weken geleden mochten ze eindelijk weer open. Bezoekers moesten wel een negatieve test of vaccinatiebewijs laten zien. Maar sindsdien gaat corona weer hard. Vooral jongeren raakten besmet tijdens het uitgaan. Onder meer in Groningen en Amsterdam houden sommige clubs en discotheken daarom voorlopig weer voor gezien. De Tweede Kamer maakt zich er ook zorgen over. Maar minister De Jonge gaat waarschijnlijk geen versoepelingen terugdraaien, zegt verslaggever Wilco Bam. De Jonge heeft eh, gisteren het OMT wel gevraagd om een spoedadvies over de nieuwe situatie. Dat komt naar verwachting morgen, vrijdag maar we mogen ervan uitgaan dat hij alleen nieuwe coronamaatregelen zal willen invoeren... als het OMT onverwacht voorspelt dat de ziekenhuizen weer overbelast dreigen te gaan worden... of kwetsbaren in gevaar komen. Maar daar ziet het dus niet naar uit. De oplopende besmettingen zouden wel tot problemen kunnen leiden voor je vakantie naar het buitenland. Andere landen kunnen Nederland weer op oranje of rood zetten... waardoor je bijvoorbeeld bij aankomst eerst in quarantaine moet. Sta je op het punt je kind naar de kinderopvang te brengen... check dan even of die wel open is. Op meer dan 500 opvanglocaties wordt gestaakt. Vakbond FNV vindt dat de werkdruk te hoog is en dat daar in de nieuwe CAO te weinig aan wordt gedaan. De vakbond heeft die CAO dan ook niet ondertekend. Een andere vakbond wel. Het is ook niet bekend hoeveel ouders en kinderen vandaag last hebben van de staking. Delano G. is de naam van de jonge Rotterdammer die vastzit voor de aanslag op Peter R. de Vries. Hij is een man van Antilliaanse afkomst die al eerder met de politie in aanraking is geweest, melden de Telegraaf en de Gelderlander. G zou de schutter zijn geweest. De andere verdachte is de Pool Camille E. die de vluchtauto zou hebben bestuurd, melden de kranten. De politie wil de namen niet bevestigen. We hebben geen nieuws over de situatie van Peter R. de Vries de finale van het EK voetbal gaat tussen Italië en Engeland. De Engelsen plaatsen zich gisteravond ten koste van de Denen. Makkelijk ging dat zeker niet. Engeland kwam eerst op achterstand en had een verlenging nodig. In die verlenging kregen ze een strafschop. Gaat Harry Kane zijn doelpunt maken. De aanloop is daar, de zucht is daar van Kane. Daarvoor de man van Spurs en hij scoort niet.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 Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. Jalebi, I, I know the things, the things that you like. I know the things, the things that you like. Tell me how you feel. Looking like a movie star, doing it for reals.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 Er wordt vandaag in het hele land gestaakt in de kinderopvang. Vakbond FNV zegt dat de werkdruk voor de werknemers te hoog is... en dat daar in de CAO te weinig aandacht voor is. Hoeveel ouders door de staking worden getroffen... hangt af van hoeveel locaties vandaag ook echt helemaal dicht blijven. Sommige uitgaansgelegenheden gaan weer dicht nu het aantal coronabesmettingen oploopt. De clubs en discotheken waren net een paar weken open... Ze vinden het risico te groot dat mensen er besmet raken. De politie in Haiti meldt dat vier verdachten van de moord op president Moïse zijn doodgeschoten. Twee anderen zouden zijn gearresteerd. De mannen hielden drie agenten in gijzeling. Die zouden zijn bevrijd. Het weer, eerst zon, vanmiddag kans op een bui en het wordt 21 tot 24 graden.